uur. Gert Buuk met het NOS Journaal. Bij een op de Woude is vogelgriep vastgesteld. Alle 28.000 dieren worden vandaag geruimd. Het bedrijf heeft geen buitenuitloop. Dat kan erop wijzen dat het virus met laarzen naar binnen is gelopen. Deskundigen vermoeden dat vogelgriep door trekvogels wordt verspreid. Rond het getroffen bedrijf in Zoeterwoude is een 10 kilometer gebied ingesteld waar een vervoersverbod geldt. Daarin liggen nog vier andere pluimveebedrijven die zo snel mogelijk worden onderzocht. De afgelopen weken zijn er verschillende meldingen geweest van vogelgriep. De eerste uitbraak was in Hekendorp. Daarna volgde Ter Aar en Kamperveen. Een week geleden werd het landelijk vervoersverbod vanwege vogelgriep opgeheven... en werd Nederland opgedeeld in vier pluimveeregio's... waartussen zo min mogelijk contact is. In Italië is onrust ontstaan rond een veelgebruikt griepvaccin. Er zouden de afgelopen tijd twaalf, vooral oudere mensen, zijn overleden... nadat ze een griepprik hadden gekregen. Nog niets is bewezen, maar er wordt op grote schaal voorzorgsmaatregelen genomen. Honderdduizenden vaccins zijn uit de schappen gehaald en het vaccin wordt uitgebreid onderzocht. De producent van het vaccin Italië denkt dat er niets aan de hand is. Als er nu iemand sterft na een vaccinatie wordt in de pers onmiddellijk een link gelegd met de griepprik. Zonder dat er ook maar iets is bewezen, staat in de verklaring van het Italiaanse bedrijf. Een 61-jarige inwoner van Groningen is aangehouden omdat hij een inbreker in elkaar heeft geslagen. De dief ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij was vannacht door de bewoner betrapt, waarna er een worsteling ontstond. De bewoner heeft de politie gebeld en is meegenomen voor verhoor. Of er sprake is geweest van noodweer kan de politie nog niet zeggen. In Terneus is vannacht een man doodgeschoten op straat. Na een melding vond de politie in de buurt van de markt een zwaargewonde man die even later overleed. Ook werd een man aangetroffen die licht gewond was. Hij is aangehouden.